Uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Tien hebben jarenlang een uitkering gekregen van de Verenigde Staten. In totaal is voor miljoenen dollars betaald aan verdachten van oorlogsmisdaden. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP op basis van eigen onderzoek. Het gaat vooral om Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog naar de VS emigreerden om een nieuw leven op te bouwen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gebruikte een maas in de wet om de ex naties een uitkering te geven in ruil voor hun vertrek. Sinds 1979 zouden zeker 38 oorlogsverdachten een uitkering hebben gekregen... waarna zij Amerika hebben verlaten. Een grote groep demonstranten van Occupy is afgelopen avond in Londen weggestuurd door de politie. Op het plein voor het Britse parlement demonstreerden ze al drie dagen om hun medeleven te betuigen met de betogers in Hongkong. Daar voeren studenten al drie weken actie voor meer democratie. De Britse betogers wilden nog een week op Parliament Square blijven, maar afgelopen avond kreeg de groep een half uur van de politie om te vertrekken. Niet iedereen is weg, er zouden nog tussen de 50 en 100 demonstranten op het plein zijn. Minister Opstelten komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel om effectiever te kunnen optreden tegen computercriminaliteit. De minister wil dat het Openbaar Ministerie en de politie kunnen inbreken op computernetwerken, ook in het buitenland. De wet moet het ook mogelijk maken om gegevens op afstand over te nemen en communicatie af te tappen. In de Nederlandse wet staat nu nog niets over hacken. Boven Nederland was afgelopen avond een vuurbol te zien. Volgens de werkgroep Meteoren was het een goed zichtbare heldere bol. Het zou de vijfde bol zijn die dit jaar is gezien boven Nederland. Vuurbollen zijn meteoren die een stuk helderder zijn dan normaal. Het weer, vannacht kans op een bui. Aan zee waait het enige tijd hard, kracht 7. Komende dag wisselend bewolkt en enkele buien, de meeste in het noorden.